3 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaat volgend jaar 1,3 miljard euro extra naar de jeugdzorg. Gemeentes hebben nu vaak niet genoeg geld voor de jeugdzorg. En daardoor zijn er hele lange wachtlijsten. Die moeten korter, zegt de staatssecretaris, al zal dat geld alleen niet genoeg zijn. Wat er bijvoorbeeld bij gemeenten en bij eh, de jeugdhulpverlening nodig is... is dat we ook veel beter in zicht gaan krijgen waar precies het schoen wringt. Waar is nou de grootste hulpvraag? En hoe zorg je dat daar dan een aanbod eh, komt wat daarbij past? Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot onder de 400. In totaal liggen er vandaag 1098 mensen met corona in de ziekenhuizen. 90 minder dan gisteren. Toch geen Awakenings NTT Festival dit jaar. Het motorfeest in Drenthe is volgens de organisatie niet te combineren met de coronamaatregelen. Het techno-weekend in Haarlemmermeer krijgt geen vergunning omdat er te weinig hulpdiensten beschikbaar zijn. Het komt door andere evenementen zoals Mysteryland en de Grand Prix van Zandvoort. Horecaondernemers bereiden zich voor op komende zaterdag. Dan worden de coronamaatregelen als het goed is weer verder versoepeld... en mogen ze hun gasten ook weer binnen ontvangen. Deze restauranthouder in Emmeloord kan niet wachten. Het is alsof je pakjesavond hebt. Ik mag eindelijk dat doosje oppakken waarvan je al heel lang weet <laughs> dat hij klaar staat voor je. We zullen nog rekening moeten houden met de anderhalve meter en maximaal vier gasten per tafel. Absoluut, daar houden we rekening mee. Maar voor de rest kun je ervan uitgaan, is het weer net als vroeger gezellig met je vrienden, familiebekenden uit eten. Op dit moment praat de Tweede Kamer over de nieuwe versoepelingen. Het weer 23 tot 26 graden vanmiddag, maar ook drukkend warm. En vooral in het oosten kunnen pittige onweersbuien ontstaan. Morgen verandert er weinig, dan zijn de meeste buien in het oosten en zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. verkeer rijdt langzaam over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 Listen. Remember, girl, I've been around the block. My legs are tired, but I won't stop. Now it's your turn to make a choice In the moment until it's a memory. Thank you. free mind at night. He's all alone, things will never change.